gitzwarte hengst daar uit de dood. Dicht en grauw is zijn masker als lood. Als de soldaten het veld in marcheren, laat hij zijn rossen ernaast galopperen. Vlaar Dood kan ook de trommen slaan, zijn hof harten sneller doen gaan. Hij trommelt luid, hij trommelt luid, nu hij zijn eerste roffel sloeg, het bloed van al hun harten joeg. En toen de tweede roffel klonk, de landsknecht in zijn graf verzonk. Vlaanderen in nood, in Vlaanderen de dood. In Vlaanderen rijdt de dood. De de offel zo lang ging, dat hij van de goden de zegen ontving. De derde roffel is trage en klinkt, alsof een moeder haar kind toezingt.